Bij één kind zou hij beelden hebben gemaakt van het misbruik. De man bood zich vier jaar lang aan als oppas via Marktplaats. De politie kwam hem op het spoor en hij heeft zijn huis doorzocht. Daar zijn terabytes aan bestanden gevonden, met onder meer kinder- en dierenporno. Universiteiten en hogescholen moeten zorgen voor een veilige omgeving voor studenten. Want nu gaat het nog veel te vaak fout, zegt studentenorganisatie ISO. Seksueel grensoverschrijdend gedrag is helaas geen uitzondering onder studenten twee op de drie studenten krijgen meename te maken. Daarnaast liet onderzoek van Amnesty uit 2021 zien dat 1 op de 10 vrouwelijke studenten verkrachting meemaakt tijdens haar studententijd. Verschillende studentenorganisaties en de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag willen dat de onderwijsinstellingen meer gaan doen. Zo moeten studenten voor hulp kunnen aankloppen bij hun unie of hogeschool. Tientallen mensen die keihard door Utrecht reden afgelopen maand kunnen dat voorlopig niet meer doen. De politie pakte tijdens een grote snelheidscontrole bij 44 mensen het rijbewijs af. De meeste van hen reden meer dan 50 km per uur te hard. De bestuurders moeten nu een cursus volgen. Daarna kunnen ze hun roze pasje terugkrijgen. En pas op als je koningspinguïn Niels Olaf gewoon Niels Olaf noemt een beetje meer respect. Het is namelijk generaal-majoor Niels Olaf III, baron van bouvet ja, heeft die hoge rang gekregen in een speciale ceremonie van het Noorse leger. En dat terwijl hij zelf in het dierentuin in Schotland woont. De koninklijke wacht van Noorwegen was daar eens op training en ontmoette toen het dier. En sindsdien hebben ze een speciale band. De penguin is somebody that we look up to and that represents our unit in a proper way. Ja, volgens de verzorger van de generaal-majoor vond hij de ceremonie prachtig. Het dier houdt wel van een beetje theater, zegt hij. Het weer. De komende uren code geel in grote delen van het land. Er vallen wat pittige buien.